uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten trekken nog eens 100 miljoen dollar extra uit... voor veiligheidshulp aan Oekraïne. Dat heeft minister Blinken van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het geld is onder meer bedoeld voor de levering van verdedigingswapens. In totaal heeft de VS nu ruim 2,4 miljard dollar beschikbaar gesteld... voor versterking van de Oekraïnse strijdkrachten. Vandaag komt het Witte Huis met nieuwe sancties tegen Rusland. Russische militairen hebben in het Oekraïense dorpje Strari Bibikiv burgers geëxecuteerd. Dat gebeurde eind februari, zeggen inwoners tegen Nieuwsuur. Het tv-programma was in het dorp waar de Russen recent zijn vertrokken. De lichamen van de zes mannen lagen dagen op straat, zeggen de inwoners. Ze durfden die niet te begraven uit angst om neergeschoten te worden door de Russen. Na acht dagen kregen ze toestemming om de lichamen weg te halen. De situatie in het dorp doet volgens Nieuwsuur denken aan de beelden uit Butsja... waar honderden dode mensen op straat werden gevonden. In Peru is de thuisblijfplicht die gisteren onverwachts werd ingevoerd in de hoofdstad Lima weer opgeheven. President Castillo wilde met de maatregel een einde maken aan demonstraties in zijn land. Maar het invoeren van de thuisblijfplicht zorgde voor nog meer woede. Al twee weken wordt er in Peru geprotesteerd tegen de stijgende brandstof- en voedselprijzen. Ronald Koeman volgt Louis van Gaal op als bondscoach van het Nederlands elftal... na het WK in Qatar, dat meldt de Telegraaf. Hij begint dan op 1 januari aan zijn tweede periode als bondscoach van het Nederlands elftal. Het WK is dit jaar in november en december. Van Gaal had al eerder aangegeven daarna niet verder te gaan. Koeman was eerder van 2018 tot 2020 bondscoach van Oranje. Hij stopte toen om naar Barcelona te gaan, waar hij na een jaar werd ontslagen. Het weer, het is bewolkt en vooral in het noorden kan nog wat regen vallen.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 slotte altijd goed. Dus gaat het nu niet fout. Dus gaat het nu to hold without a In de vroege morgen, elke vroege morgen lees ik alle nieuwtjes in de krant. Gaat de trein nog rijden? Gaat de zon nog schijnen? Wat is er in de wereld aan de hand? Ik ben altijd dichtbij, bij je, weer een stukje vrijer nu staan we weer samen in de kroeg. Ja, het duurde even, nu gaan we weer leven. En haal ik alles in en krijg geen genoeg.